Ze kregen al een strafrechtelijke sanctie omdat ze geen eindexamen mochten doen en kunnen nu nogmaals worden veroordeeld. De advocaten eisen daarom dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk wordt verklaard. Ook willen ze dat de zaak wordt uitgesteld omdat de verdachten te weinig voorbereidingstijd zouden hebben gekregen. Bovendien wil de verdediging nog meer getuigen horen. In Egypte is legerleider Sisi bevorderd tot maarschalk, de hoogste militaire rang. Het besluit is genomen door interim-president Mansour. De promotie komt op het moment dat de aankondiging wordt verwacht dat Sisi zich kandidaat stelt voor het presidentschap. Als hij dat doet, moet hij zijn militaire rang weer afstaan. De presidentsverkiezingen in Egypte worden eind april gehouden. Sisi is nu al de sterke man in Egypte. Als hoogste militair zat hij onder meer achter de afzetting van president Morsi afgelopen zomer. Als hij inderdaad meedoet aan de presidentsverkiezingen zal hij die naar verwachting met gemak winnen. Zakenman Koen Everink eist 63.000 euro schadevergoeding van kickbokser Badr en een medeverdachte. Everink zou door de twee mishandeld zijn tijdens een feest in de Amsterdam Arena. Volgens een advocaat ging Everink als gezond man naar de arena toe en kwam hij er half invalide weer uit. Badr staat terecht voor acht gevallen van mishandeling en één verkeersdelict. Een bezoeker van het Groninger Museum heeft een dure vaas omgestoten. Dat gebeurde toen hij achteruit liep tijdens het maken van een foto. Het kunstwerk, dat een meter hoog was en 100 kilo woog, viel kapot op de marmeren vloer. De vaas was speciaal voor het Groninger Museum gemaakt door de Spaanse kunstenaar Jaime Ayon. Het weer, de zon schijnt af en toe, maar er vallen ook buien, soms met natte sneeuw, hagel en onweer. Het is 3 tot 6 graden, morgen vooral in het westen soms regen, in de rest van het land meer zon, het wordt dan ongeveer 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. In de Randstad staat de file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat tussen Muiden en Knopend Muidenberg 3 kilometer. Bij Knopend Muidenberg zijn twee rijstroken dicht.